Jawel, ik weet dat je deze heerlijk vindt. De total package is geweest. En je kookkunsten gaan verder dan die van Scarface. <laughs> maar anyways. Alles wat ik wil, ben jij. En alles, alles vind je terug in mij. En alles, alles wat ik wil, ben jij. En alles, alles vind je terug in mij. Laten ons perplex in love werken, nog voor de bewijzen komen. Seks in Antwerpen, New York, Parijs, Rome. Lekker glad. Als het gangster seksen van die lauwe Mabel. Maar wel die nectarversie met het blauwe label. Tuurlijk uren durend gefreak in een Spaanse villa. Natuurstenen muren, geen buren die gluren prima. Foto's waarop jij en je lijf in een blootje staan. Michael McDonald, daar keep forgetting in de auto aan. Lieverd, het is al puur. Het wordt dieper met elk uur. Mijn liefde die je voortborduurt op een niet meer te stoppen vuurleven. Liever niet meer zo guur als een crisis die niet meer duurt. Mijn unieke muzetype die lief vanuit Diepte dieptes Alles wat ik wil, ben jij En alles, alles vind je terug in mij En alles, alles wat ik wil, ben jij En alles, alles vind je terug in mij En alles, alles wat ik wil, ben jij En alles, alles vind je terug in mij En alles, alles wat ik wil, ben jij En alles, alles vind je terug Waar ben je schat? Oh, wacht even, nu dwaal ik af Ik wil je liever beige teentjes met bordeauxrode nagelak je voetjes of zoetjes Meteen naar je benen, je middel, je navel Fenomenaal, Dan daarna je heuvel van Venus Je dijen, heupen en tepels van geil en leuk Naar nou, heel hevig blijven we heus wel tevreden Vibend of ah. heel stevig Heb je vast, kijk je aan Dit is voor altijd mijn leven Al het geluk van de hemel op aarde, ik zal het je geven Heb nooit een ander gegeven. Jouw mooi en stranden bewegen Dat is de mooiste prachtketen, mijn onderbewuste wegen Ben je boos, teleurgesteld, verbitterd of pist Ietsjes meer geïrriteerd of weer eens een keer gedist en of je nou vaak zit met je alledaagse shit of met de pa van je kind. Of ja, als je je vader mist. Dame, ik zeg, je blijft mijn indiaantje beslist. Die diepe liefde, liefste wordt niet door een traantje gewist. Want je bent alles. Ben jij en alles, alles vind je terug in mij. En alles, alles wat ik wil, ben jij. En alles, alles vind je terug in mij. En alles, alles wat ik wil, ben jij. En alles, alles vind je terug in mij. En alles, alles wat ik wil, ben jij. En alles, alles vind je terug mijn peach baby Alles wat ik wil ben jij En alles alles vind je terug in mij En alles alles wat ik wil ben jij En alles alles vind je terug je luistert? Dat laatste telefoontje was niet pluis, hè? Van zuiver naar een ruis die verduistert. Het sluimert huid, maar de puin op die is duidelijk. Alsof je hart nu huilend per abuis is gekruisigd. Maar duifje, ik wuif u met mijn zuiverste uiter. Van buiten ruikt het als door puikheid besuikerd. Van binnen huiveren luide geluiden luid uit. En niets dan naar alles verlangen, dat is de buiten. Dacht je dat is steeds wat ik vast al niet meer beslis? Of kan je pas alles geven als het er niet meer is? Geen hatende dis, vragen van list en eerbetoon. Wat gratis is aan je puurheid en charismatisch gemis. Visioenen van mijn prachtige dame Achter een kinderwagen samen in de herfst ontstaan. Tussen de bladeren waar je dan ook zal gaan Maladieven tot aan Italië zal zich later in het lot laten vertalen En ik wil ben jij En alles alles vind je terug in mij En alles alles wat ik wil ben jij En alles alles vind je terug in mij En alles alles wat ik wil ben jij En alles alles vind je terug in mij En alles alles wat ik wil ben jij Iedereen wil een stukje terug maar ik wil alles wat ik wil ben jij En alles alles vind je terug in mij En alles alles wat ik wil ben jij En alles alles vind je terug in mij En alles alles wat ik wil ben jij En alles alles vind je terug in mij En alles alles wat ik wil ben jij En alles alles vind je terug in mij